Renate Kok met het NOS Journaal. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd een paar uur na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen. In de officiële verklaring wil de club er niet veel meer over kwijt... dan dat Koeman na de wedstrijd op de hoogte is gebracht. Koeman vertrok augustus vorig jaar als bondscoach van Oranje... om trainer te worden van Barcelona. De laatste tijd lag hij onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten van de Catalaanse club. Deze ochtend neemt hij afscheid van het team. President Poetin heeft staatsbedrijf Gazprom opdracht gegeven... om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Dat zou uiterlijk 8 november moeten gebeuren. Dan zijn naar verwachting de Russische reserveopslagplaatsen voor gas weer op peil. Poetin verwacht dat door het extra Russische gas... de prijs op de Europese energiemarkt worden getemperd. De rechtbank heeft een dreigende huisuitzetting van een slachtoffer van de toeslagenaffaire voorkomen. Dat meldde RTL Nieuws en Trouw op basis van een nog niet gepubliceerd vonnis. Daarin zou staan dat de vrouw onmiddellijk e- een extra voorschot moet krijgen, zodat ze haar huur kan betalen. Volgens haar advocaat stuurde de fiscus bewust aan op een rechtszaak... terwijl bekend was dat het gezin dakloos dreigde te worden. De bevolkingsgroei in Nederland is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In het derde kwartaal is het inwonertal met bijna 59.000 mensen toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. De toename komt vooral door migranten. En verder valt op dat er in vergelijking met eerdere jaren relatief veel jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 naar Nederland kwamen. In Apeldoorn is afgelopen nacht een dode gevallen bij een schietincident. Zijn identiteit is nog niet bekend. De politie kreeg even voor 1 uur een melding binnen. De buurtbewoners zeggen dat er verschillende keren geschoten is. Het weer, het is helder en een graad of 8 nu. Later zonnig en droog. En de temperatuur loopt dan op tot maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staat nog één file op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Den Haag.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 zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. FC Barcelona heeft Ronald Koeman ontslagen. De 58-jarige coach werd gisteravond na de 1-0-nederlaag tegen Rayo Vallecano ontslagen. Koeman lag al langer onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten van de Catalaanse club. President Poetin heeft Gazprom opdracht gegeven om de gasvoorraden in Europa aan te vullen met Russisch gas. Poetin verwacht dat daardoor de prijzen op de Europese energiemarkt naar beneden zullen gaan. En de bevolkingsgroei in Nederland is weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis. In het derde kwartaal kwamen er bijna 59.000 mensen bij, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.